Hij zou volgens de politie met een groepje zijn gaan zwemmen. Toen een deel uit het water ging, zagen ze de man niet meer. Het gevonden lichaam wordt nu onderzocht. In het zuiden van India hebben reddingswerkers bijna duizend mensen gered na aardverschuivingen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet nadat er modderstromen ontstonden. Mensen raakten bedolven onder aarde, rotsen en puin. Er zijn al zeker 165 doden, maar de verwachting is dat het aantal verder oploopt. Het is einde verhaal voor de 80 winkels van Bristol in Nederland. De baas zegt tegen een Belgische krant dat alle shops van de schoenenketen in ons land dichtgaan. Het gaat al langer niet goed met Bristol, zeker na corona. Er ligt wel een reddingsplan klaar, maar de winkels in Nederland maken daar geen onderdeel van uit. Betekent dat 500 mensen hun baan verliezen. Ja, en atlete Sivan Hassan loopt op de Olympische Spelen de 5000 meter, de 10.000 meter en de marathon. Ze plaatsen zich voor vier, maar dat is lastig combineren en dus moest ze een keuze maken. Van die vier laat ze nu de 1500 meter schieten. Een slimme keuze volgens commentator Leon de Haan. Vier is eigenlijk bijna niet te doen, ehm, inclusief die 1500 meter. Dus het is logisch dat ze sowieso die wedstrijd laat vallen. vooral ook omdat de marathon eigenlijk eigenlijk haar eh, droomafstand is. Nou, daar heeft ze nog geen medaille, geen Olympische medaille op veroverd. Dus ja, van achteruit redenerend, marathon logisch. 10.000 eh, meter, daarvan zegt ze dat is een rechtstreekse finale. Dat vind ik ook een leuk onderdeel. Eh, die wil ik sowieso doen. Het eerste onderdeel voor Sivan Hassan is de 5000 meter op vrijdagavond. Dan nog het weer. De rest van de dag een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen eigenlijk hetzelfde, met in het zuiden meer kans op regen. 20 tot 26 graden wordt het dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A9, die Diemen richting Alkmaar. Tussen afrit AMC en Aalsmeer is het 7 kilometer langzaam rijden en stilstaan met 5 minuten oponthoud. En het is druk op de A10, de A10 Zuid en West om precies te zijn. Vanaf knooppunt Amstel kom je in de file tot aan knooppunt Koenplein en je doet daar een half uur langer over.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 Het vliegtuigje dat begin van de middag neerstortte op de A58 wilde daar landen of opstijgen. Dat bevestigt Breda International Airport. Bij de crash kwam de piloot om het leven. Er waren geen andere inzittenden. Vliegtuigbouwer Boeing leed bijna anderhalf miljard dollar verlies in het afgelopen kwartaal. Ook de kas van het bedrijf is leeg en de schuld is intussen opgelopen naar bijna 58 miljard dollar. Volgende week begint een nieuwe topman. En de politie heeft in een zwemplas in Eindhoven het lichaam gevonden van een vermiste man. Het slachtoffer van 50 was gistermiddag gaan zwemmen met een groep, maar kwam niet meer uit het water. Het weer vrij zonnig en warm, met alleen in het zuiden een enkele bui. Morgen wat meer bewolking en in het zuiden ook weer kans op een bui.